12 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Er moeten ruim 1800 edelherten in natuurgebied Oostwaardersplassen worden afgeschoten... om de populatie tot het gewenste aantal van 490 terug te brengen. Dat is duidelijk geworden nu Staatsbosbeheer een nieuwe telling heeft gehouden. Of de gebiedsbeheerder kan beginnen met het afschieten van de dieren... hangt af van een rechtszaak die vandaag dient. Zes natuurorganisaties willen dat de rechter het afschieten verbiedt... omdat er volgens hen andere oplossingen zijn voor het overschot aan grote grazers. De turks Islamitische Culturele Federatie, de TICF... wil dat PVV-leider Geert Wilders van Twitter af wordt gehaald. De koepel zegt te spreken namens 144 moskeeën... en vindt dat veel uitspraken van Wilders in strijd zijn... met de gebruiksvoorwaarden van Twitter. Volgens de advocaat van de TICF kwetst de PVV-leider moslim structureel... en legitimeert hij geweld. De advocaat dreigt naar de rechter te stappen als het account van Wilders niet wordt opgeheven. Wilders noemt de oproep van de TICF waanzin. De nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran komen neer op een economische oorlogssituatie, heeft de Iraanse president Rouhani gezegd. De sancties zijn vannacht van kracht geworden. De VS zegt het land te straffen vanwege zijn nucleaire activiteiten. Teheran zei vanochtend dat het ondanks het Amerikaanse beleid doorgaat met de verkoop van olie. De auto die SpaceX in februari lanceerde is de planeet Mars voorbij. Dat schrijft het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk op Twitter. De Roadster heeft inmiddels bijna 300 miljoen kilometer afgelegd. De auto is de ruimte ingeschoten aan boord van de eerste Falcon Heavy-raket. In de wagen zit een etalagepop in een ruimtepak...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 They can lead you on and keep you in a daze, keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get.